Michel Koenen met het NOS-journaal. Opnieuw is er in Londen gedemonstreerd tegen het politiegeweld... tijdens de herdenking van de vermoorde Sarah Everard. De vrouw van 33 werd begin deze maand ontvoerd en vermoord. Hoofdverdachte in de zaak is een 48-jarige politieman. Bij de demonstratie waren spandoeken te zien met de tekst Kill the Bill. Die tekst verwijst naar het wetsvoorstel dat de politie meer bevoegdheden moet geven om protesten in te dammen. tegenstanders vinden dat dit wetsvoorstel de politie te veel macht geeft. Alle 70.000 chauffeurs van Uber in het Verenigd Koninkrijk... hebben vanaf vandaag recht op minimumloon en vakantiegeld. Ook worden ze ingeschreven voor een pensioenregeling. Vorige maand oordeelde het Britse Hoge Rechtshof dat de chauffeurs geen zelfstandigen zijn, maar workers. Een Britse arbeidsverhouding die tussen zelfstandigen en werknemers in ligt. Het bedrijf stelde een maand geleden nog dat de uitspraak alleen gold voor een kleine groep, maar gaat nu toch alle Britse chauffeurs anders behandelen. In het NOS-slotdebat ging het er stevig aan toe tussen de lijsttrekkers van de acht grootste partijen. PVV-leider Wilders viel VVD-lijsttrekker Rutte aan op zijn leiderschap. Ook pakte Wilders D66-leider Kaag stevig aan over immigratie. Zo stelde Wilders dat Kaag vrouwen heeft laten vallen door een hoofddoek te dragen tijdens een bezoek aan Iran. Bonaire gaat vanaf donderdag twee weken in lockdown vanwege het sterk oplopend aantal besmettingen. Na de verkiezingen komt er een avondklok, gaan de scholen dicht tot na de paasvakantie en komt er een alcoholverbod. Op het eiland komen ondanks het negatieve reisadvies nog altijd toeristen. Het weer nog. Vannacht van het noorden uit geleidelijk droog. Minima tussen de 1 en de 5 graden. Overdag vooral in het noordoosten af en toe zon. Elders tamelijk bewolkt. Eerst plaatselijk een bui. Later ook regen of motregen bij een graad of 7. En vooral donderdag is er veel regen.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 To leave you, you. you you you you you you, you, you you you you're you bad and good, how I I I I I I I I I I I I I I I treat think think think think think think think think kiss too too too too too too too too much.